Maar nu eerst het NOS Nieuws van 5 uur. Carolijn Bari met het NOS Journaal. Veel Caribische studenten die naar Nederland komen om te studeren... redden het hier niet. Ze lopen tegen allerlei problemen aan. Zo krijgen ze nauwelijks studiekeuzebegeleiding en is het lastig om een kamer te vinden. Zonder woning krijgen ze geen burgerservice nummer, wat weer bureaucratisch gedoe oplevert. Daardoor lukt het vaak niet om hun studie af te ronden en blijven ze met een hoge studieschuld zitten. Dat zegt de nationale ombudsman die er onderzoek naar deed. Hij pleit voor een betere samenwerking aan beide kanten van de oceaan. Ieder jaar beginnen zo'n 1600 Caribische jongeren aan een studie in Nederland. Aankomend president Joe Biden heeft Pete Buttigieg gekozen als zijn minister van Transport. De 38-jarige Buttigieg was in de race voor de democratische nominatie en dus een voormalige concurrent. In een persbericht omschrijft Biden hem als een patriot en een probleemoplosser... die alles in zich heeft om een van de belangrijkste posten in Bidens kabinet te vervullen. Biden wil miljarden gaan investeren in de Amerikaanse infrastructuur. De Nederlandse bevolking blijft de komende 50 jaar groeien, voorspelt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2063 wonen hier naar schatting zo'n 20 miljoen mensen, ruim 2,5 miljoen meer dan de huidige 17,4 miljoen. Ook verwacht het CBS dat het aantal inwoners met een migratieachtergrond gestaag zal toenemen. Van 25% dit jaar naar 42% in 2070. De grote brand in het Friese Heeg bij een bedrijf dat elektrische boten bouwt is onder controle. Volgens de brandweer waren er geen mensen in het pand toen de brand eerder vannacht uitbrak. Er komt nog steeds veel rook vrij op het bedrijventerrein en daarom blijft het eerder verstuurde NL-alert van kracht. Mensen in de omgeving van Heeg krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten. Het weer op veel plekken is het opgeklaard, maar er zijn ook plaatsen waar mist hangt en waar het zicht minder is dan 200 meter.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 And my mother told me, don't go in the shed, and if I just behave, then I'd get something yummy later on. She also didn't know where Floppy was and said she'd ask my dad, who was busy in the shed.